Volgens de afspraken moeten NAVO-leden 2% van het bruto binnenlands product aan defensie besteden. Maar veel landen halen dat niet. Nederland zit op 1,3%. Na de val van de Berlijnse muur in 1989 is er jarenlang op defensie bezuinigd, onder meer op personeel. De Amerikaanse president Trump neemt het de andere NAVO-landen kwalijk dat ze te weinig betalen. Volgens Visser heeft Trump gelijk, maar zal het lang duren voor de problemen zijn opgelost. Dit jaar is een recordaantal van 133 Nederlandse donoren... gekoppeld aan mensen die een stamceltransplantatie moeten ondergaan. Vorig jaar waren het er 99 en in 2016 rond de 50. Het aantal donoren is flink gestegen na oproepen op sociale media. Volgens de stichting Matches zijn overal in de wereld patiënten geholpen... dankzij de match met Nederlandse stamceldonoren. In de peiling naar de zomer- en wintertijd van minister Ollongren is een grote fout geslopen. In de vragenlijst stond dat de zon in juni, als het permanent zomertijd is, s'avonds om 8 uur ondergaat. Dat had 10 uur moeten zijn. Het onderzoek werd uitgevoerd door bureau Motivaction. Het ministerie van Binnenlandse Zaken zegt dat iedereen de fout over het hoofd heeft gezien. Ook de 2000 mensen die meededen. Uit de peiling bleek dat mensen het liefst de standaardtijd willen, dat is de wintertijd. Er komt geen nieuwe peiling. Dopingarts Michel Karsten is overleden. Hij werd bekend doordat hij als een van de weinigen openlijk sprak over het toedienen van anabole steroïden aan topsporters. Hij zei dat hij tientallen sporters had begeleid bij het gebruik van zulke middelen. Karsten was 76. Het weer bewolkt. Aan de kust is er regen en het is ongeveer 8 graden. Komende nacht minimumtemperatuur 5 graden. Morgen bewolkt, later op de dag flinke buien. En vrijdag en in het weekeinde blijft het wisselvallig.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 Bij knopen Nieuwe Meer 5 minuten vertraging. De A4 richting Den Haag bij Nieuw-Vennep 5 à 10 minuten. En verderop bij Rodolf Arendsveen nog eens 5 minuten vertraging. Op de A9 Amstelveen richting Alkmaar bij knooppunt Kooimeer 5 à 10 minuten.